Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Er zou een massagraf zijn ontdekt in de buurt van Kiev. Volgens lokale autoriteiten liggen er tientallen mensen in het graf. Sinds de Russen zich terugtrokken uit het gebied rond Kiev komen er steeds meer berichten binnen van omgekomen burgers. Ondertussen maakt Rusland zich klaar voor een felle strijd in het oosten van Oekraïne, zegt deze expert. Er zijn berichten dat 60.000 eh, militairen worden getraind, eh, worden bewapend en daarnaartoe worden gestuurd. Ja, dan wordt het gewoon heel lastig om, eh, voor Oekraïne om, dat, om die strijd daar te winnen. Actievoerders van Greenpeace uit België hebben zichzelf vannacht urenlang vastgeketend aan een sluis. Daarmee wilden ze voorkomen dat een schip met Russische olie de Antwerpse haven kon binnenvaren. Op Insta deelden ze filmpjes van de actie. Er zijn momenteel vier boten in de sluis. En um, ons target is de tweede boot. En deze vervoert ehm, Russische olie fossiele brandstoffen die schadelijk zijn voor eh, het klimaat. En ook nog eens oorlog en eh, conflict financieren. Vanochtend stopte de groep met de actie en kon de tanker met 6 uur vertraging toch de haven bereiken. En Ferrari-coureur Charles Leclerc heeft de Grand Prix van Australië gewonnen. Waar zijn rit vlekkeloos verliep, had Max Verstappen niet zo'n lekkere dag. In de 39e ronde moest hij stoppen. De brandblussers komen eraan te pas. Er is iets aan de hand met de auto van Verstappen. En ineens is de angel uit de race. Zure druiven voor Verstappen. Tweede uitvalbeurt in drie races voor de wereldkampioen. Nee, zo wil je het seizoen niet beginnen. Verstappen vertelde na de race aan Sky Sports dat hij nu voorlopig even niet wil denken aan de strijd om de wereldtitel.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 De werkzaamheden op de A1 Amsterdam-Amersfoort leveren je op dit moment 5 minuten vertraging op bij het knooppunt Eemnes. En tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu ZFM Jazz. welkom terug luisteraars bij het tweede uur van ZFM Jazz... <clears throat> vanuit de ZFM-studio's aan de Tolweg in Zandvoort. Mijn naam is Jaap Funnekotter en ik ben vandaag de samensteller... en uw muzikale gastheer van dit programma. We begonnen met uh, Sonny Stitt na de pauze... Eh, de nieuwspauze. En het was een eh, solo stukje uit een langer nummer van de LP Just In Case You Forgot How Bad He Really Was. Het was een live opname in San Francisco's Keystone Corner in september 1981. En eh, behalve Sonny Stitt hoorde u ook eh, eh, nog mensen als... Uh, Cedar Walton op piano, Herbie Lewis op bas, Billy Higgins op drums... en in het begin hoorde u ook Bobby Hutcherson op vibrafoon. Ja, weer een vibrafonist. Degene die ook na het eerste uur luisteren... weten dat eh, vandaag de vibrafoon eh, het eh, instrument is... waar we extra aandacht aan besteden. Bobby Hutcherson was een van die prominente vibrafoonspelers in de Verenigde Staten. zes jaar geleden overleden, maar een, een van de grotere in de jazz, Bobby Hutcherson. We gaan door naar een andere vibrafonist en dat is Steve Nelson. Steve Nelson, nog steeds eh, actief, eh, speelt zowel vibrafoon als marimba. Eh, en hij heeft ook gewerkt met bassist Dave Hollinson Quintet en zijn big band. Hier is Steve Nelson te horen bij George Shearing Quartet... Een opname uit 1994 eh, van de CD Dead Shearing Sounds. We gaan luisteren naar een bekende standaard, East of the Sun. En dat was de kenmerkende sound van het George Shearing Quartet quintet. Eh, ik sprak in het eerste uur al over het feit dat er vanmiddag in de krocht een concert is van het Michael Varenkamp Quartet eh, met eh, aandacht met name voor de muziek van Louis Armstrong. Vandaar ook in dit tweede uur weer even de spotlight op Armstrong... Maar, en dit keer eh, samen met eh, Oscar Peterson. Eh, van de cd, of de LP eigenlijk, Louis Armstrong meets Oscar Peterson... horen we Louis zowel op vocaal als op trompet. Oscar Peterson piano, Ray Brown bas en Ed Tickpen op drums. Een Verve-opname uit 1957. Just one of those things. It was just one of those things. Just one of those craziest flings. One of those bells that now and then rings.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 So goodbye, dear. Amen. Years hoping we meet now and then. It was great fun. It was just one of those things. gossamer wings. Mama's just one of those things. Oh, if we thought a bit of the end of it, mm, we started painting the town. Babe, we have been aware that our love affair was too hot not to cool down. So goodbye, dear. Amen. Yes, hoping we'd meet now and then. It was great fun, but it's just uh, one of those things. Ja, Louis Armstrong, one of those things. Swingend begeleid door Oscar Peterson, Ray Brown en... Uh, At eh, Tickpen. <clears throat> ja, eh, even heel wat anders. Eh, iemand van de Marsalis family en wel Jason Marsalis met zijn Vibes Quartet. van de cd In a World of Mallets. Jason Marsalis op natuurlijk op vibrafoon. Austin Johnson piano, Will Gobble bass en Dave Potter op drums. Een opname uit 2013 op Basin Street Records. We gaan luisteren naar Louisiana Gold. En dat waren de klanken van Jason Marsalis. Ik heb nu een interessante, ja de rest is ook interessant... maar een heel interessante opname. En dat is eh, een opname van Sinatra met het Red Norvo Quintet. Meestal eh, zie je Sinatra en hoor je Sinatra met eh, grote orkesten... zoals in zijn capital eh, years. Maar eh, dit keer is het dus met een quintet. Het is een opname van zijn uh, concerten die hij gaf in Australië. Een tour waar hij niet een heel orkest meenam... maar uitsluitend een quintet met, geleid door de bekende vibrafonist Red Norbo bekend. Ja, Red Norvo was een van degenen die eigenlijk de vibrafoon introduceerde in, het, eh, in de jazzwereld. Eh, en heeft, eh, hij was geboortig uit 1908 en heeft gespeeld met bands van bijvoorbeeld Paul Whiteman, Benny Goodman en Woody Herman. heeft ook begeleid mensen als Billie Holiday, Dinah Shore en in dit geval Frank Sinatra. Eh, hier zie je dat Sinatra niet alleen een hele goede zanger is bij big bands... maar dat hij ook uitstekend uit de voeten kan in een kleinere bezetting... zoals hier met het Red, Red Norvo Quintet live in Australia 1959. Opgenomen in het West Melbourne Stadium. En we gaan luisteren naar een standard Night and Day. silence of my lonely room the silence me spend my life making love to you day and night. Night and day. Yeah, en dat was uh, Frank Sinatra in eh, Australië met Night and Day... begeleid door het Red Norvo Quintet. En aan de piano daarnaast nog Bill Miller, een vaste pianist... die overal ter wereld meenam wanneer hij concerten gaf. Tijd voor nog wat zang, maar nu vrouwelijk Anita O'Day. En Anita O'Day wordt begeleid door Carl Chader. Carl Chader, eh, een vibrafonist en drummer... Eh, ook bekend vanwege zijn eh, grote interesse voor Latin jazz. Hier gaan we luisteren naar Nito Day en Tjader met Bob Corwin op piano en Freddie Scheiber op bas. Een opname uit 1996 gemaakt in Hollywood van de cd Time for Two... It Shouldn't Happen to a Dream. stars playing tag in the sky. All of my hopes living right in your eyes. So much at stake, and then I wake up. It shouldn't happen to a dream. Light fingered clouds tuck the moon into bed. I feel your lips and my heart on its head. Then comes the ache. Again I wake up. It shouldn't happen to a dream. The flowers get happy, dance in the lane. The darkness is no longer deep. We're meant for each other, it's perfectly plain. Each time you walk in my sleep. Here comes the night, cutting capers again. Just for a while, you'll be with me, and then the bubble will break. Again, I'll wake up. It shouldn't have been to a dream. were deep were meant for each other. It's perfectly plain each time you walk in my sleep. Here comes the night cutting capers again. And just for a while you'll be with me and then the bubble will break again. i shouldn't happen to a dream. It shouldn't happen to a dream. Anita O'Day en Cal Chader. Dan eh, weer wat zang. Uh, Mel Tormé. Maar Mel is niet alleen een goede vocalist. Eh, het is ook drummer. En op dit nummer wat ik zo ga draaien... hoor je Mel Tormé zowel als zanger, maar ook als drummer. Verder horen we John Coliani op piano... Peter Appleyard op vibrafoon... John Lightham op bas en Donny Osborne op drum. Peter Appleyard, een Brits-Canadese vibrafonist... maar ook eh, percussionist en hij componeerde ook nog. Eh. hij werd echt heel erg bekend doordat hij in de 70 jaren... met het Benny Goodman Jazz Sextet eh, optrok en concerten gaf... ja, niet alleen in Canada, maar ook in andere landen op deze aardkloot. Eh, hij was zelfs eh, in 92 kreeg hij de Order of Canada... Eh, om hem te eren voor zijn, het zijn van een internationally renowned vibraphonist... who has presented the Canadian jazz community across North America, Europe, the Middle East and Australia. Nou, dat is toch wel mooi als je zo'n ridderorde krijgt daar in Canada. Genoeg gepraat. We gaan luisteren naar Mel Tormé, eh, zang en drums. Pieter Appleyard, vibrafoon. Van de CD Sing Sing Sing. En het eh, nummer, oh, ik zie hier de drumsolo, die zit op een ander nummer. Hier zit het nummer It's Alright With Me. Eh, we luisteren naar Mel Tormé. It's the wrong time, the wrong place. Your face is lovely, it's the wrong face. It's not her face, but a lovely face. It's alright with me. It's the wrong song, the wrong style. Your smile is charming, it's the wrong smile. It's not her smile, but what a smile. It's alright with me. Can't know how happy I am that we met. I'm strangely attracted to you. There's someone I'm trying so hard to forget. Don't you want to forget someone too? It's the wrong game, wrong chips. Lips are tempting, they're the wrong lips. They're not her lips, but they're tempting lips. So if some night you're free, well, it's alright. Yeah, it's alright. It's all wrong, wrong, wrong, wrong, wrong with me. It's alright. not so very easy to find. Love can be a dying ember. Love can be a flame. Love pledged in September may be dead by November. You may not even remember it came. It's the long time wrong place. Though your face is very lovely, it's the wrong face. It's not her face, but a lovely face. It's alright with me. It's the wrong song in the wrong style. Your smile is very charming. It's the wrong smile. It's not her smile. What a smile. It's alright with me. You can't know how happy I am that we met. I'm strangely attracted to you. Someone I'm trying so hard to forget someone won't get someone. Yeah, the wrong game, the wrong chips. Though your lips are very tempting, they're the wrong lips. They're not her lips, but they're tempting lips. So if some night you're free, well, it's alright. Opgenomen live in de Fujitsu Concord Jazz Festival in de kan Hokken Hall in Japan op 14-11-1992. It's Alright With Me. Ik eh, noemde het al eerder, Mill Jackson, <clears throat> waar ik al eh, eerder wat van draaide... Eh, heb ik nu klaar liggen een opname met het Modern Jazz Quartet denk eh, dat hij daar eigenlijk het meest bekend mee is geworden... met die jarenlange verbindenis. En het is een nummer van de LP Fontessa. Het was een van de eerste eh, stukjes jazzmuziek die ik eh, op jonge leeftijd eh, hoorde. En ik was met name door het nummer van Tessa, wat als een soort suite geschreven is... bestemd om ook een ballet op te dansen. Het is een heel lang nummer van Tessa, dat duurt meer dan 15 minuten. Zo niet geschikt voor deze uitzending. Maar op diezelfde LP staat een prachtige standard die we allemaal kennen, Angel Eyes... En daar gaan we naar luisteren met John Lewis op piano... Milt natuurlijk op vibrafoon, Percy Heath op bas... Connie Kay op drums. Een opname op Atlantic, 22 januari, eh, februari 1956... 56, The Modern Jazz Quartet, Angel Eyes. is toch wel het heel kenmerkende modern jazz quartet idioom wat we hier horen. Eh, we gaan weer naar een andere vibrafonist toe en dat is Gary Burton. Gary Burton, nog steeds actief, geboortig in 1943, dus inmiddels 79. Eh, hij was eigenlijk een van de eerste die in plaats van met twee mallets, twee van die stokjes waar je uh, omwikkeld met die bolletjes aan het eind... waar je de vibrafoon mee bespeelt... naar een formelle-techniek. Eigenlijk een techniek die Frits Landersberg ook altijd gebruikt. Die zie je ook altijd met vier stokjes de vibrafoon bespelen. Wel, Gary Burton was eigenlijk een van de eerste die dat deed. <clears throat> Eh, en eh, ja, hij... is naar de hand ook begonnen, of begonnen, is, is geïnteresseerd geraakt in fusion jazz. Eh, en daarnaast eh, is hij ook nog eh, docent geweest... 30 jaar lang aan het Berklee College of Music. Een multigetalenteerde man. Gary Burton. We horen hem hier met Stan Getz op de Noorsax en Ron Carter op bas. Van de cd Getz for Lovers luisteren we naar Little Girl Blue. Mm-hmm. ik hmm Mm-hmm. samenstelling. Een sax, een vibrafoon en een bas. En that's all. Little Girl Blue. Eh, weer iets uh, vocaals. We gaan naar Dakota Staten met George Shearing. En eh, ook hier horen we weer de vibrafoon. Namelijk van Emile Richards. Emile Richards, wiens grote idool was Lionel Hampton... Eh, hij eh, heeft veel in Amerika getoerd. En hier horen we hem ook nog met Toets Stielemans op gitaar... L. McGibbon op bas en Percy Bryce op drums. Confessin the Blues. Daddy, hoping that you'll understand. Well, baby, Daddy, please don't dog me round. Don't dog me round. I'd rather love you, baby, than anyone else I know in town. Because you're so nice and loving, and you have such pleasing ways. If you take me to your home, heaven when you hold me in your arms. Well, baby, you can have me for yourself or oh, all by yourself. You are meant for me, Daddy. I don't want nobody else. Wat een stem toch, hè, Dakota Staten. En dan hier begeleid door eh, George Shearing met eh, Emile Richards op vibrafoon. Eh, ja, ik heb nog tijd voor twee nummers, denk ik. Dan ga ik nu even klaarzetten die Invisible. Die Invisible is een nummer van de LP uit 1966 CD De Avant-Garde... Met John Coltrane op alt, Don Cherry op cornet, Percy Heath op bas, Ed Blackwell op drums. Luistert u naar The Invisible. John Coltrane, Don Cherry, Perth en Ed Blackwell. De avant-garde CD. The Invisible. Ja, we hebben nog eh, een kleine vijf minuten. En dat betekent dat we alweer aan het laatste nummer van deze editie van ZFM Jazz toe zijn. Vandaag stond, het, stond de uitzending in het teken van de vibrafoon. En ik hoop dat u heeft genoten van de diverse vibrafonisten... die ik u in de afgelopen twee uur heb laten horen. Zowel als solist als als begeleider. We gaan eruit met eh, een ander lid van de Marsalis-familie. Ik draaide eerder eh, Jason Marsalis, eh, de vibrafonist van de familie. Nu misschien wel de meest bekende Marsalis, Winton, zijn broer. Eh, de trompetist die zich zowel heeft bewezen op het klassieke repertoire. Ik heb cd-opnamen van trompetconcerten, van Haydn van hem bijvoorbeeld. Maar het grootste gedeelte van zijn carrière toch actief geweest in de jazz. Er is een cd geheten Joe Cool's Blues... waar diverse leden van de Marsamus Family op te horen zijn. Het nummer eh, naar de gelijknamige eh, titel, gelijknamig naar de cd zelf. Het nummer heet ook Joe Cool's Blues. Eh, wordt gespeeld door Wynton Marsalis op trompet... Eric Reed op piano, Benjamin Wolf op bas en Hurlin Riley op drums. Een opname uit 1994. Dat was het voor vandaag. Ik hoop u binnenkort weer aan uw toestel, eh, het zij eh, in de ether of via eh, onze internetlink, te horen. We gaan nu eruit met Winter Marsalis, Joe Cools Blues.